Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je in de zorg of horeca werkt, krijg je het vaakst te maken met ongewenst gedrag. Dat heeft het CBS onderzocht. Mensen die het werk doen geven het vaakst aan dat ze zich bedreigd of seksueel geïntimideerd voelen. Vooral bij vrouwen is dat zo. Eh, onder vrouwen 21% en onder mannelijke werknemers was dat 13%. Nou, heeft bijvoorbeeld te maken met dat vrouwen vaak op plekken werken waar ja, er veel contact is met anderen. Dus inderdaad bijvoorbeeld de zorg, maar ook het onderwijs. Als dat contact hoger is, dat dan ook eh, dat ongewenst gedrag vaak hoger is. In de bouw en landbouw zou ongewenst gedrag het minst vaak voorkomen vandaag begint in Azerbeidzjan een klimaattop van de Verenigde Naties. De sfeer is niet echt fantastisch. Amerika wil mogelijk uit een groot klimaatakkoord stappen als Trump straks president is. En veel wereldleiders hebben de top afgezegd, vertelt verslaggever Hendrik willem President Biden die komt niet, EU-baas eh, e Ursula von der Leyen eh, komt niet, president Macron van Frankrijk komt niet, bondskanselier Scholz van Duitsland die eh, gaat niet, president Lula van Brazilië die gaat niet. Ook premier Schoof gaat niet naar de klimaattop. Hij blijft in Nederland vanwege het geweld in Amsterdam afgelopen week. Op de top zal het vooral gaan over geld. Er moeten afspraken gemaakt worden over hoe rijke landen klimaatmaatregelen gaan betalen voor armere landen. En als een politicus zijn baan kwijtraakt... dan zijn er verschillende manieren om de vuile was buiten te hangen. Een oud-minister kan natuurlijk een groot interview geven... op social media wat sneren uitdelen of een boek schrijven. Maar dat is niet waar Marco Buschman voor gaat. Hij was de Duitse minister van Justitie... maar vertrok vorige week door een ruzie tussen de regeringspartijen. En om zijn frustratie daarover kwijt te kunnen... heeft hij een muziekstuk gecomponeerd. Ja, het is een beetje een elitaire diss-track, zo moet je het zien. Soms moet je iets opgeven waar je van houdt om te blijven wie je bent, zegt de minister erbij. Hij heeft het muziekstuk op Soundcloud gezet. En het weer nog, een grijze dag met vanochtend buien. Later trekken die weg en zijn er opklaringen. Maar daarna komt de regen weer terug. En vooral in het noorden is er dan ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file na een ongeluk tussen Baarn en Hilversum Noord 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Noord 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En 247, Hoorn richting Amsterdam.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 i to stop the music right now. I don't wanna walk away from something wild, take it up like a shooting star. Cause I sweet. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purist. I get my kids above the waistline, sunshine.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 lijken gemeenten nauwelijks van elkaar te leren... blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zei zeven jaar geleden... dat gemeenten ervaringen moeten delen... maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Mensen die in de zorg of de horeca werken... hebben vorig jaar het vaakst te maken gehad met ongewenst gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Dan gaat het om zaken als seksuele intimidatie, geweld of pesten. Het weer, het is bewolkt. Vanuit het noorden nog een enkele bui.